Bij de rellen in Kiev kwamen meer dan 100 mensen om het leven. De betogers waren het niet eens met de pro-Russische koers van de president. Hij werd daarna afgezet en vluchtte naar naar Rusland. Het was het begin van de burgeroorlog in Oekraïne. Gouverneur Haley van South Carolina wil dat de omstreden confederatievlag niet meer wordt gehesen bij het parlement. Tot nu toe verzetten ze zich nog tegen het verwijderen van de vlag bij overheidsgebouwen. Maar de druk op haar nam toe na de schietpartij in Charleston, waarbij vorige week negen leden van een zwarte kerkgemeenschap werden doodgeschoten. De blanke dader poseerde op zijn Facebookpagina met de confederatievlag, die door veel Amerikanen wordt beschouwd als een symbool van blanke overheersing. Het parlement van South Carolina moet met een tweederde meerderheid besluiten dat de vlag niet meer wordt gebruikt, maar dat lijkt nu een formaliteit. Minister Kamp heeft in Groningen gepraat met de burgemeesters in het aardbevingsgebied over het besluit om de gaskraan verder dicht te draaien. Na afloop wilde hij nog niet inhoudelijk ingaan op het besluit. Hij zei dat hij naar Groningen is gekomen om de lokale bestuurders meer bij de besluitvorming te betrekken. Kamp sprak ook met vertegenwoordigers van een actiegroep en met de commissaris van de Koning. Morgen praat hij met het kabinet over zijn plannen, daarna wordt de Tweede Kamer geïnformeerd. Het weer, opklaringen, maar ook een enkele bui. De temperatuur daalt tot een graad of 10.